Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Catalaanse parlement heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen. Een meerderheid van 72 leden stemde voor een motie die vanochtend werd ingediend door twee partijen. Tien leden stemden tegen en twee blanco. Voor de stemming liep de oppositie uit protest de zaal uit, waardoor alleen coalitiepartijen over de motie hebben gestemd. stemming was anoniem om te voorkomen dat het Spaanse Openbaar Ministerie parlementsleden kan vervolgen voor rebellie. Intussen stemt de Spaanse Senaat in Madrid vandaag ook over het invoeren van artikel 155 van de grondwet. Daardoor eh, kan, het kan de nationale regering pardon, het bestuur van Catalonië overnemen. De voedselhulp van de VN aan Rohingya in Myanmar wordt weer hervat. De hulpverlening werd twee maanden geleden uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. Het is nog niet bekend op welke termijn de hulpverlening aan Rohingya in Myanmar weer op gang komt en onder welke voorwaarden. Volgens de VN hebben de afgelopen maanden op grote schaal verkrachtingen en moorden plaatsgevonden in Myanmar. Honderdduizenden Rohingya zijn naar het buurland Bangladesh gevlucht. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht legt zijn functie tijdelijk neer omdat hij lijdt aan prostaatkanker. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De vooruitzichten voor genezing zijn goed, maar de Utrechtse burgemeester moet wel worden geopereerd. Hij hoopt rond de jaarwisseling weer aan de slag te kunnen. En politievakbond ACP betwijfelt of de beloofde extra 267 miljoen euro voor de nationale politie er wel komt. Het bedrag is onderdeel van het regeerakkoord, maar volgens de ACP is er nog veel onduidelijk over de voorwaarden. Zo is de bond bang dat de arbeidstijden voor agenten worden versoepeld, waardoor de werkdruk verder zal toenemen. De ACP wil snel meer duidelijkheid van het kabinet. Het weer, afwisselend wolken en zon, hier en daar een buitje. Het is een graad of 14. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Morgen wisselvallig en weer zo'n 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging naar Apeldoorn vanuit Amsterdam op de A1. Tussen Amersfoort en Barneveld 10 kilometer, drie kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Gooimeer en Lelystad een half uur vertraging. A27 Gorkum Almere, een half uur vertraging tussen Lunette en Beeldhoven aan ongeluk.